uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vanochtend zijn de eerste lintjes uitgereikt... in het kader van de jaarlijkse lintjesregen... op de vooravond van Koningsdag. Onder meer advocaat Gerard Spong kreeg er één... net als modeontwerpster Fong Leng. Maar de meeste van de bijna 2900 mensen... die vandaag worden onderscheiden... krijgen hun lintje vanwege het vrijwilligerswerk dat ze doen. In Noorwegen, Zweden en Denemarken is een massale staking van piloten uitgebroken... nadat onderhandelingen over een nieuwe CAO vannacht op niets waren uitgelopen. Meer dan 1400 piloten hebben het werk neergelegd... waardoor bijna 700 vluchten zijn geannuleerd. Zo'n 70.000 reizigers zijn getroffen door de staking. In Amsterdam-West is vannacht op een parkeerterrein bij een brandende auto... een man aangetroffen die was vastgebonden aan een hek... Brandweermannen die de brand aan het blussen waren hoorden geroep om hulp en ontdekten de man van 33. Omdat hij langdurig in de rook van de auto had gestaan is hij naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van de brand en het vastbinden van de man is nog niets bekend. Het kabinet gaat designerdrugs aanpakken. Dat zijn drugs die in laboratoria worden gemaakt en net niet illegaal zijn. Ze hebben ongeveer dezelfde werking als bijvoorbeeld ecstasy of speed... maar zijn in samenstelling net iets anders. Daardoor staan ze niet op de lijst van verboden middelen. Het kabinet wil de opiumwet veranderen... zodat ook stofgroepen die in deze drugs zitten illegaal zijn. Daardoor kan in één keer een hele groep designerdrugs worden verboden. Het weer in het noordoosten kan nog wat regen vallen. In de rest van het land is het droog en ook met wat zon. Het wordt 14 graden op de Wadden en 17 landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file bij knooppunt Velzen 2 kilometer. A10 Noord richting de Koentunnel tussen Landsmeer en de Koentunnel 2. A22 Beverwijk richting Velzen 2 kilometer bij de afrit IJmuiden.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 Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.